Mark Hokker met het NOS-journaal. Turkije krijgt veel kritiek uit het buitenland op het onder toezicht stellen van het Turkse mediaconcern Zaman. De krant die via dat concern wordt uitgegeven is de grootste van Turkije en schrijft geregeld kritisch over de regering. De EU zegt in een reactie dat de toenadering tot Europa onder druk komt te staan als er geen vrije pers bestaat in Turkije. De Amerikaanse regering noemt de ontwikkeling in Turkije zorgwekkend. In Colombia zijn voor het eerst baby's geboren met een afwijking die in verband wordt gebracht met het Zika-virus, dat meldt de website van Nature. Het Zika-virus dook in september al op in Colombia, dat na Brazilië het tweede land is waar de besmetting veel voorkomt. De rechtszaak over de decembermoorden kan niet worden hervat, dat zegt de aanklager in Suriname. Volgens hem blijft de amnestiewet van kracht, waardoor de verdachten niet kunnen worden vervolgd. In het proces over de decembermoorden is president Bouterse de hoofdverdachte. Na het aannemen van de omstreden amnestiewet werd de strafzaak stopgezet. Het Hof van Justitie oordeelde eind vorig jaar dat de zaak moet worden hervat. Het Spaanse parlement heeft ook in een tweede stemming Pedro Sanchez niet gekozen tot premier. De socialist verloor woensdag een eerste stemming. Sanchez had in het parlement een meerderheid nodig, maar kwam vanavond zoals verwacht ruim tekort. Spanje verkeert al elf weken in een politieke impasse. De partijen hebben nu twee maanden de tijd om een nieuwe coalitie te vormen. Lukt dat niet, dan moeten in Spanje nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Nederlanders gaan komende zomer naar landen als Spanje en Portugal in plaats van Turkije en de Griekse eilanden. Volgens reisbureaus TUI, Corendon en Thomas Cook willen veel Nederlanders niet naar plaatsen waar vluchtelingen kunnen aankomen. Ook de recente bomaanslagen in Turkije leiden tot minder vakantiegangers. Het weer, steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 0 tot min 3 graden. Vooral in het midden, westen en zuiden is er kans op mist. Morgen valt er landinwaarts soms wat regen of sneeuw.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 ending. It's a new life for me. if you need it all. We will try to operate. Hmm. Come to the other road where the cold never stays. wild man, take it all. If you like to go run fast. But if you chase love, don't pass. Chances never built to last. I better run and chase. I'm finding out. for me. ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM Kwart over zeven op zondagmorgen Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt Ben je al wakker?